Drie uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De rechtbank in Amsterdam heeft een man van 34 veroordeeld tot 16 jaar celstraf... voor een schietpartij in een shisha-lounge twee jaar geleden. Daarbij kwam een omstander om het leven. De twee eigenaren van de lounge in Amsterdam-West raakten gewond. De dader was op de dag van de schietpartij voorwaardelijk vrij... na een eerdere veroordeling voor doodslag. En moet nu ook de resterende drie jaar van die straf uitzitten. De gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht stellen de chemiebedrijven Dupont en Gemoers financieel aansprakelijk voor de gevolgen van de uitstoot van schadelijke stoffen. De bedrijven gebruikten jarenlang de kankerverwekkende stof PFOA bij de productie van Teflon. Sinds een paar jaar is die stof vervangen door Genix, maar ook dat is mogelijk kankerverwekkend. De drie gemeenten hebben naar eigen zeggen flink meebetaald aan onderzoeken naar de vervuiling. Ze hebben nu afgesproken samen te gaan werken. Ze willen dat de rechter bepaalt in hoeverre Gemoers en Dupont aansprakelijk zijn. De verzorger uit Rotterdam, die wordt verdacht van moord en poging tot moord op bewoners van verpleeghuizen, heeft bekend dat hij drie bewoners zonder medische noodzaak insuline heeft toegediend. In twee gevallen was dat opzettelijk, in het derde zou dat per ongeluk zijn gebeurd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt tijdens de eerste zitting in het proces tegen de 21-jarige Rotterdammer. Een van de drie slachtoffers overleefde toedienen van insuline niet. Het onderzoek naar twaalf andere meldingen van verdachte situaties in verzorgingshuizen is nog bezig. Mies Bouwman, die gisteren op 88-jarige leeftijd overleed... wordt volgende week dinsdag in besloten kring gecremeerd in Amersfoort. Mensen kunnen tot en met maandag hun medeleven betuigen... in het gemeentehuis in Renen. Ook in Elst bij Renen, waar de voormalige tv-presentatrice woonde... ligt een condoleanceregister. Het weer de komende uren meer bewolking. In het westen en zuiden zonnig. Vanmiddag kan vooral in het noorden, maar ook in het oosten sneeuw bijvallen. Maximum temperatuur is min 1 graad. Morgen zonnig en smiddags rond de min 4 graden. Dit is DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat voor Rotterdam Feyenoord 2 kilometer file. En de A27 van Utrecht naar Breda is dicht bij knooppunt Gorkum. Dat komt door een ongeluk. Tussen Lexmond en Gorkum staat 7 kilometer file. Verkeer vanuit Utrecht naar Breda kan beter omrijden via de A2 en dan de A15.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 It's been proven my love you abusing. I can't understand how a man got you choosing. Undecided, I came and provided my undivided. You came and denied it. Don't even try it. I know when you lying. Don't even do that.